Het kabinet had 260 miljoen gereserveerd als bijdrage voor de aanleg... die in totaal 900 miljoen euro moet gaan kosten. Noord-Brabant is verdeeld over de nieuwe weg... De provincie steunt de aanleg, maar onder meer de gemeente Eindhoven is tegen het plan. Er is volgens de tegenstanders onvoldoende gekeken naar de schade die de aanleg oplevert voor de omgeving. Bij een bomaanslag in Noord-Nigeria zijn zeker 40 mensen gedood. Een bermbom ging af bij een busstation in de buurt van een druk kruispunt. Onder de doden zouden vijf militairen zijn. Afgelopen dinsdag kwamen in dezelfde regio ruim 30 mensen om bij een zelfmoordaanslag van twee vrouwen. Aanslagen in het noorden van Nigeria zijn meestal het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. KLM wil de komende vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie met prijsvechters... maar ook met bedrijven als Lufthansa en British Airways bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen investeren in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Topman Elbers wil dat het personeel voor hetzelfde geld harder gaat werken. Hij wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. Bij een grote brand op een kippenboerderij in Dalfsen zijn duizenden kippen gedood. Twee van de zeven schuren op het bedrijf gingen in vlammen op, meldt veiligheidsregio IJsselland. In de schuren zaten in totaal 65.000 kippen. Hoeveel er nog in leven zijn is niet bekend. Bij de brand kwam asbest vrij in een weidegebied. gebied. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Er staat een koude oostelijke wind. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen zonnige periode en droog bij 13 graden in Zuid-Limburg en 4 graden in Groningen. Dit was... tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. toen is Ton Scherpenzeel. En eh, natuurlijk uh, Edwin Rekers. Kajak was dat met Rootless Queen. Welkom luisteraars. Ja, welkom luisteraars. Hier is Sinterklaas. Eh, zoals ik beloofd heb, kom ik vanavond wat gezellige plaatjes bij u draaien. Ik heb meteen al een verzoekje. Verdorie, je komt net van het dak af. Het onweert, u hoort het. Dus ik ben blij dat ik in de studio ben. Maar een mooi verzoekje voor Roos Pauwels. Mag ik dan voor altijd bij je zijn? Nou Roos, daar komt hij hoor. Dit is natuurlijk Monique Kleeman. Je hebt me geholpen, ik had veel steun aan jou. Ik begin te geloven dat ik van je hou. Er is iets niet verklaren kan. Ja, wat het dan ook is, ik blijf het liefst bij jou. Een andere wereld is voor mij opengegaan. Het ritme van het leven, daar kan ik weer tegenaan. Ik wil echt niet weg, want je geeft me zoveel kracht. Maar je hoort bij. your heart beste zangers van Nederland. Uh, Monique Kleeman was dit voor Roos Pauwels. Nou, Roos, ik ben helemaal on fire. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Dank voor het verzoekje. En eh, welkom luisteraars. Tot 12 uur ben ik bij u hoor. Met eh, allemaal mooie nummers. En Sinterklaas zit hier ook in de studio.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 En ik ben in Haaglem aangekomen. En ik ben in Amsterdam aangekomen. more is true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I. geluisterd wel naar een hele speciale aflevering vanavond... van eh, Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Want dit is Sinterklaas en ik ben hier live in de studio aanwezig. Ik werd net onderbroken door de Beatles. Dus ik wilde zeggen, ik ben in Gouda aangekomen... en ik ben in Amsterdam aangekomen. Ik ben in Haarlem aangekomen. Dus kortom, hij komt, hij komt, hij komt. Dankzij Ellen ten Damme... Wordt dat nog de waarheid ook? Luister maar. Oh, hij komt. Hij komt. De liefde. wat brengt hij u en mij? Wie zoet was koek, wie stout is krijg. met uh, Ellen ten Prachtig voor mij gezongen. Ja, eh, ik heb een hekel aan die man. Dit een dom koppel. Nee, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, eh, uh eh, Sniklaas. Ik heb van die hele Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die Helles Niklaas, dus daar hou ik helemaal niet van. Ik vind een vervelend personage. Mrs. Schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. En die knecht vind ik ook een zak. Weet je wat ik die knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Vond ik een hoogst irriterend persoon. Met zijn gelach. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op Dakster lachen? Een raar stelletje, hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik het. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds maar nou, ik was blij ze er morgens nog stond. Ik hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Hoor wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook die stomme, heb je ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gaat? Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor, Helens Niklaas niet een persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Daar liepen de treinen door de kamer. Maar bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. waren gelukkig met een groot gezin. Anders was het nog een treintje van niks geweest ook. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Ik me niet lachen. Stok oude vent die zich nog kapoentje noemt. Ik heb altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendamp in je, in je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Er kwam Sint-Niklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. een sprei om. En ik kende die sprei. Ja, die kende, die was uit de voorkamer. Die lag er altijd op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Kom uit Spanje, zijn die gek. Ja. Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of acht neuten. naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die, die, had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pieterman Knecht gezien. Ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat? Dan zit ik te lachen om mijn eigen ellende, zeg. Want het is mooi waar wat ik vertel, hoor. Ik heb nooit iets gehad van die man. Ik kan hem niet uitstaan. Er waren kinderen die hadden mecanodozen en autopetten. Nou, dat had ik ook wel gewild. Ik had niks. Ja, ik kreeg wel eens wat. Ik kreeg wel eens een spelletje of zo. Er lag wel een spelletje zo. Ieder jaar lag zo'n spelletje bij de kachel. Ja, een of ander stom ding. Vlooien spel. Ja, dat kostte niks. Nee, dat kostte niks. Er was zo'n potje met van die flikken erin. Dat kostte niks. Die stomme dingen heb ik wel gehad, van die spelletjes. Blaasvoetbal. Ken je dat? Blaasvoetbal heb ik ook gehad dat je elkaar vol te spuren. van die stomme dingen, van die spelletjes. Hengelsport. Ik weet niet of je dat ook kent. Dat is ook een ding van niks. was een aquarium, daar kon je opvouwen. Stom ding, vond ik het. Kan je herinneren? was een papieren ding, was een niks. Kon je zo uitvouwen. zette je zo op tafel. Er waren vissen opgeschilderd. Het leek heel wat, maar als je zo van boven erin keek... dan zag je het kleed. De vissen lagen op het kleed. Met een ring in de neus. En een rugnummer. vond een dom spel. En er was een stok bij met een touw aan en een magneet. Kan je het herinneren? Zat je de hele dag in die bak te klooien. Hij vond een zenuwenspel. was je maar aan het peuteren met die vis en had je hem bijna boven... en dan flikkerde die weer terug in de bak. <laughs> ja ik kan het toch wel waarderen, die Toon Hermans. Hij, hij neemt me wel een beetje in de maling, maar ik vind het toch een hele leuke conferentie. Ik heb hem graag voor u gedraaid bij Tussen App en Vloed, Radio Zandvoort. Je moet het altijd van twee kanten bekijken, zeg ik maar. Dat doen we vanavond eh, met een hele mooie eh, zangeres, eh, Johnny Mitchell. En die ga ik draaien voor Henk de Wit. Henk, zet je schoentje maar klaar. Hier is Johnny Mitchell. Johnny Mitchell met Both Sides Now. Maar ze wil, ja ze wil. Rose and flows of angel hair, an ice cream castle in the air and feather canyons everywhere. looked at clouds that way. But now they only block the sun.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 that I require. I really don't know life. I really don't know life at all. Sides Nou. Een nummer wat eh, ook is opgenomen door onder meer Neil Diamond. Eh, maar dit wel een hele mooie uitvoering. Draaien voor Henk de Wit, Joni Mitchell met Both Sides Now. Gaan we luisteren naar Wet, Wet, Wet. Love is all around. nat, nat, nat. Dus af en toe ook op dakluisteraars. Maar goed, dan, eh, dan, eh, dan, roep ik de, de, de, hulp in van Annie. Dan komt Annie langs. En die heeft een paraplu voor Sinterklaas. Dan komt het allemaal goed. En Annie wordt bezongen door John Denver. Bij Tussen App en Vloed. GFM's antwoord. Tot 12 uur vannacht ben ik bij u. en daarna ga ik het dak op. like a night in a forest. like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my sail. Ja, luisteraars, u eh, luistert nog altijd naar uh, Tussen App en Vloed. Sinterklaas is even naar de wc, dus ik heb even tijd om, eh, om in te breken. Om even met u te praten over Anouk, want die heeft natuurlijk een prachtige nieuwe cd uit. En dit is The Last Goodbye. Last eh, Goodbye was dat eh, Anouk. Luisterde u naar een eh, prachtige nieuwe cd. Dit is Art Garfunkel. Waarom zullen we ons nou met z'n allen zorgen maken? Why worry now? Oorspronkelijk ook bekend van Dire Straits natuurlijk. maar Knopfler die zingt het ook prachtig. En speelt het ook mooi. Maar nu luistert u dus naar het mooie stemgeluid van Art Garfunkel. Why? should laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. stemgeluid van niemand minder dan Art Garfunkel. Met een nummer vooral bekend door Dryer Straits natuurlijk. Mark Knopfler, die zong het ook. Why Worry Now? De volgende is eh, van mijn eigen zoon Sven. Sven zingt Hold On en dat doet hij een beetje op de manier van Michael Bublé.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 So hold on to me tight. So hold on, I promise it'll be alright. Cause it is you and me together, and baby, all. There's so many They always say we were the lucky ones. Ja, Sven Duif met een nummer oorspronkelijk van Michael Bublé. Natuurlijk, uh, Hold On was dat. U luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed. Ik ga de laatste er alweer inslingeren voor dit uur luisteraars. Ik ben zo nog een vol uur bij u terug. Dus eh, blijf gezellig luisteren naar Tussen App en Vloed bij ZFM's Antwoord.